12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hongkong demonstreren honderden mensen in de vertrekhal van de internationale luchthaven. De demonstranten delen anti-regeringsflyers uit in verschillende talen... dragen spandoeken en zwaaien met vlaggen. Het doel van de actie is om aandacht te vragen voor de politieke situatie in de regio. De betogers willen drie dagen lang protesteren op het vliegveld. Vooralsnog verloopt de actie vreedzaam. In Hongkong wordt al weken geprotesteerd tegen politieke hervormingen... De betogers vrezen dat het gebied zijn autonomie kwijtraakt. In België hebben zich tot nu toe 90 slachtoffers gemeld... voor misbruik door Jehovah's getuigen, staat in de krant Le Soir. De organisatie Reclaimed Voices verwacht dat er zo'n 200 slachtoffers... van seksueel misbruik door Jehovah's in België zijn. Veel van hen zouden bang zijn om het te melden... omdat ze nog altijd deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. De eerste 50 koninkpaarden van een kudde van 150 uit de Oostvaardersplassen... gaan vandaag naar Wit-Rusland, meldt Staatsbosbeheer. De paarden worden per vrachtwagen naar een natuurgebied gebracht... in de buurt van hoofdstad Minsk. De paarden zouden eigenlijk drie weken geleden al vertrekken naar Wit-Rusland... maar toen waren er administratieve moeilijkheden. De afgelopen jaren zorgden de leefomstandigheden van grote grazers... in de Oostvaardersplassen voor grote ophef. De dieren kwamen om van de honger... wat leidde tot felle protesten van dierenactivisten. De politie heeft gisteravond laat een man uit Edam opgepakt... die met zijn auto bijna 200 kilometer reed op een 80 kilometer weg. Hij reed zich uiteindelijk klem in een doodlopende straat in Oosthuizen. Zijn rijbewijs was hij al eerder op de dag kwijtgeraakt... wegens veel te hard rijden onder invloed van cannabis. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag flinke buien... met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon en het wordt 23 tot 28 graden... Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind. Verder geregeld zon en een enkele bui.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 They can tell something is wrong. Like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside. They're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody saw.